En wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De Nederlandse regering heeft geen losgeld betaald... voor de ontvoerde Nederlandse journalisten Judith Spiegel... en haar man Boudewijn Berendsen. Volgens minister Timmermans is wel intensief samengewerkt... met de regering van Jemen. De twee kwamen vandaag na een half jaar vrij in Jemen. Ze werden begin juni door gewapende mannen ontvoerd. Spiegel werkt daar als freelance journalist... onder meer voor de NOS en NRC Handelsblad. De twee komen morgen terug naar Nederland. Opnieuw is bij een pluimveebedrijf in de provincie Groningen vogelgriep vastgesteld. Dit keer op een biologische boerderij in Scheemda. Alle 12.000 legkippen worden gedood. Het gaat waarschijnlijk om de milde variant, maar die kan zich ontwikkelen tot een gevaarlijke versie. Onlangs werden ook op een bedrijf in de Groningse plaats Sint-Anne vogelgriep geconstateerd. de vogelgriep in Groningen is het zesde geval in Nederland dit jaar. De oproerpolitie in Kiev zal de betogers niet aanvallen... om op die manier een einde te maken aan de demonstraties tegen de regering. Dat heeft onderminister van Defensie en Nationale Veiligheid... tegen lokale media gezegd. Vandaag moeten de betogers tegen de regering hun protesten staken... en hun tentenkamp bij de regeringsgebouwen verlaten. De betogers lijken op het plein te willen blijven. De politie heeft alle barricades naar het kamp op het plein al weggehaald. Regeringspartij VVD wil bekijken of de voorwaardelijke invrijheidstelling van Volkert van der Graaf kan worden voorkomen, bekort of aan stevige voorwaarden worden verbonden. De beroepscommissie van de Raad voor Strafrechtstoepassing oordeelde vandaag dat de moordenaar van Pim Fortuyn met proefverlof mag gaan. En ook CDA-kamerlid Oskam wijst op de mogelijkheid om van der Graaf zijn volle straf te kunnen laten uitzitten. Het Openbaar Ministerie zou dat kunnen vorderen, zei hij. Het weer. Vanavond en komende nacht brede opklaringen. Het koelt af tot rond het vriespunt. Tot en met donderdag houden we droog, rustig weer en veel zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de Randstad staan files op de A1 richting Amsterdam, 4 kilometer voor knooppunt Muidenberg. A2 richting Amsterdam tussen Breukelen en knooppunt Amstel 10 kilometer. En op de ringweg Amsterdam de A10 tussen Amstel Businesspark en Oud-Zuid 4. A12 richting Den Haag tussen Woerden en Reewijk 7 kilometer. Staat een vrachtwagen stil, blokkeert daar één rijstok. En verderop is een ongeluk gebeurd bij Gouda. Daar staat inmiddels 8 kilometer file.